met het NOS Journaal. De EU-landen zijn het niet eens geworden over het instellen van een Europese sanctie tegen Israël. De Europese Commissie deed gisteren een voorstel om Israël gedeeltelijk uit te sluiten van het Europese onderzoek- en innovatieprogramma. Maar daarvoor is nog geen meerderheid bereikt. Duitsland wil op dit moment nog niet over het voorstel stemmen. Mogelijk wil Duitsland eerst een bezoek aan Israël afwachten. Bondskanselier Merz zei vandaag dat Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk... waarschijnlijk donderdag hun buitenlandministers naar Israël sturen. De politie in New York heeft de identiteit bekendgemaakt van de man... die gisteravond vier mensen doodschoot en daarna zichzelf. Het gaat om een man van 27 uit Las Vegas. Hij had een afscheidsbrief waarin stond dat hij een hersenaandoening heeft... door het spelen van American Football... Het vermoeden is dat hij onderweg was naar kantoren van de NFL die de American Football Competitie organiseert. Oud-generaal Mladic, die een levenslange gezelstraf uitzit in Den Haag, wordt niet vrijgelaten. Zijn advocaten hadden een verzoek ingediend bij een VN-afdeling die zaken afwikkelt voor het Joegoslavië-tribunaal. Mladic is nu 83 en zijn gezondheid is slecht. Onder zijn leiding liepen de Bosnische Serviërs de enclave Srebrenica onder de voet. En dat is deze maand 30 jaar geleden. Steeds vaker duiken bijenzwermen op in woonwijken op Curaçao. Volgens imkers komt dat door een combinatie van warmte, regen en het verdwijnen van natuur. Ze waarschuwen dat mensen nesten niet moeten verstoren... omdat bijen zich dan bedreigd kunnen voelen en agressief worden. De afgelopen weken zijn op meerdere plekken mensen aangevallen door de bijen. Een man van 62 kwam om het leven nadat hij door honderden bijen werd aangevallen... Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog.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 Celine Dion, een onsterfelijke stem. En het liedje heet ook Onsterfelijk. Immortality. Prachtig. Ik, ik ga iets draaien van... De Tremolo's. Spreken is zilver, zwijgen is goud. beetje bleef hangen. <laughs> een vuiltje op mijn cd'tje. Ik moet me even poetsen zo, luisteraars. Ik draaide net iets van Celine Dion Immortality geschreven door de Bee Gees. En op de achtergrond hoorde u ook de Bee Gees. Maar nou hoort u de mannen zelf. Helaas is er nog één over, Barry Gibb. Want Robin en Maurice die zijn helaas overleden. Maar uh, de ijzersterke sound van de drie mannen blijft op geluidsdragers altijd te bewonderen. stap even in de huis van uh, schilder Vincent van Gogh. Dat doen we met eh, Don McLean. Die bezingt uh, in een prachtig ballet Vincent.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 The ragged men in ragged clothes silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still Perhaps they never will Don McLean zong in zijn eh, ballet over Vincent van Gogh. Ach, luisteraars, we zijn allemaal maar stofjes in de wind. Onthoud het maar. Kansas. Kansas, Dust in de Wind. Neem een klassiek stuk van Bach als het Adagio. Voeg daar een zangeres uit België aan toe. In de naam van Lara Fabian. Lara, Lara Fabian. Met de stem als Celine Dion Zingt zij het mooie Adagio van Bach. stond in de, in, de, in de woonkamer te zingen... en daaruit in de salon, die sprongen eruit, <laughs> luisteraars. Wat een stem, hè? Ongelooflijk. Lijkt wel een beetje op Celine Dion, het is er niet hoor. Lara Fabian was dat met uh, Adagio. Dit is John Denver. You fill up my senses like a night in a like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. me drown in your laughter. Let me die. You fill up my senses. Come fill me Live gezongen en een terecht applaus natuurlijk voor eh, Mr. John Denver. Eva Cassidy werd pas beroemd nadat ze was overleden aan een melanoom. Een vreselijke uitzaaiing van eh, huidkanker. Maar ze heeft prachtige muziek achtergelaten, waaronder eh, Over the Rainbow. Eva Cassidy. stop. Eva Cassidy, Somewhere Over the Rainbow. Dames, bent u fan van Take That? Nou, dan komt, komen ze. Ze willen je voor goed terug.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 Kom op Mariah. Mariah Carey, eh, ja, we kennen natuurlijk alleen van de... voornamelijk van het kerstliedje, hè, van, eh, waarbij ze de hele boel eh, op kerststelte uh, zet. Candle in the Wind. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Mr. Elton John. and they made you change your name. And it seems to me. Times They Are Changing. Degenen die de Graduate hebben gezien, de film met eh, Dustin Hoffman... die kennen ook dit liedje. Simon Garfunkel, Mrs. Robinson... oud Mick Jagger, Angie. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? laatste klanken, luisteraars. We hebben nog een minuutje te gaan. Dan komt het nieuws weer voorbij. Ik ga afscheid van u nemen. Maar ik ben daar morgenochtend weer om 9 uur. Dan ga ik de week doorzagen. Ik hoop dat u dan ook weer bij me bent. Dank voor het luisteren allemaal. We hebben genoten van heerlijke, rustige balladmuziek. En eh, ik hoop dat u met me genoten hebt. Wel te rusten straks. Maak er een goede nacht van.